Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een explosie in Bologna zijn volgens Italiaanse media zeker twee doden en meer dan 50 gewonden gevallen. Onder de gewonden zijn 13 agenten die na een eerder ongeluk het verkeer regelden, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Volgens de politie en brandweer is er een aanrijding geweest met enkele auto's en een tankwagen met een brandbare stof. Die zou na de aanrijding zijn ontploft. Getuigen spreken van een harde knal en een gigantische vuurbal. Een brug zou deels zijn ingestort. Veel mensen in de buurt zijn geëvacueerd. Amerikaanse bedrijven investeren steeds minder in Nederland. Dit jaar al 60 miljard euro minder. Door lagere belastingen in de VS is het aantrekkelijker voor hen om in eigen land te blijven. Maar ook plannen van het Nederlandse kabinet om brievenbusfirma's aan te pakken schrikken af. Via die firma's ontwijken veel Amerikaanse bedrijven de belasting. Een man uit Eindhoven die ervan wordt verdacht dat hij zaterdag een Feyenoord supporter met een verstandelijke handicap heeft geslagen, wordt vervolgd. Op 2 november moet hij zich bij de politierechter melden. Nadat Feyenoord zaterdag na strafschoppen de Johan Cruijffschaal had gewonnen, begon het 35-jarige slachtoffer spontaan te juichen. Dat was voor de 45-jarige verdachte aanleiding om hem een klap te geven. Hij werd na het incident aangehouden en een dag later weer vrijgelaten. De komende 90 dagen mag hij rond wedstrijden niet in of bij het stadion van PSV komen. Binnenvaartschippers zijn niet blij met de afsluiting van de Prins Bernhard-sluizen bij Tiel. Die zijn gestremd voor de scheepvaart om extra zoet water uit de Waal aan te voeren... om verzilting van het water rond Rotterdam tegen te gaan... Schippers moeten hierdoor omvaren en dat kost tijd en geld, zeggen ze. Ze zijn ook boos omdat ze niet zijn ingelicht over de stremming. Het weer zonnig en heet met lokaal 34 graden.